Het tekort van de overheid is volgend jaar minder groot dan werd verwacht. Het komt nu uit op 23 miljard en dat is 5 miljard lager dan eerder was berekend. Dat blijkt uit de economische voorspellingen van het Centraal Planbureau voor Prinsjesdag. De daling komt onder meer door de 3,2 miljard euro aan bezuinigingen die het huidige kabinet voor volgend jaar heeft vastgesteld. Het planbureau verwacht dat het aantal werklozen niet verder toeneemt en uitkomt op ongeveer 425.000. In Zaandam is een flat ontruimd naar de vondst van een verdacht pakketje. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Volgens de politie zaten er in het pakket batterijen en draadjes. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om het pakketje te onderzoeken. De proef om de terugkeer van zeden- en geweldsplegers in de maatschappij beter te laten verlopen wordt uitgebreid. De proef liep in 17 gemeenten en dat worden er volgens het ministerie van Justitie 50. In de betrokken gemeenten worden burgemeesters drie maanden voor de terugkeer van een ex-gedetineerde geïnformeerd. Zo kunnen slachtoffers eerder worden ingelicht. Als ook de uitgebreide proef succesvol is, wordt het systeem in 2012 landelijk ingevoerd. Eurocommissaris Redding heeft spijt van haar woorden over het uitzetbeleid van Roma-zigeuners in Frankrijk. Ze zei eerder deze week dat ze niet had gedacht dat Europa nog zoiets zou meemaken na de Tweede Wereldoorlog. Nu zegt Redding dat de uitwijzing van Roma door Frankrijk op geen enkele manier te vergelijken is met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het Franse uitzettingenbeleid komt morgen aan de orde in Brussel, waar een Europese top wordt gehouden. Ajax heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Real Madrid versloeg de Amsterdammers in het Bernabeu-stadion met 2-0. Allebei de doelpunten werden gemaakt door Gonzalo Higuain. In dezelfde groep won AC Milan met 2-0 van Auxerre door twee doelpunten van Zlatan Ibrahimovic. En dan het weer vanuit het noorden stevige buien. Morgen wisselend bewolkt, af en toe regen, maar ook zonnige perioden. Het wordt 16 tot 17 graden.